zo Dat zegt een kind, jij bent zo grijs. Dat zegt een kind, jij bent getrouwd. Dat zegt een kind, jij bent al denk je ja, een rimpel meer. Je wordt al echt een oude heer. Maar voor je denkt, hoe moet dat nou? Pakt ze je hand en lacht naar jou van een kind. Doet je beseffen dat je leeft. De glimlach van een kind dat nog een leven voor zich heeft. Dat leven is de moeite waard. Met soms wel wat verdriet, maar met liefde geluk glimlach maakt je blij, daar kan geen feest meer tegenop. Wat geeft het of je ouder wordt? Dat maakt toch niks meer uit, want je voelt je gelukkig, al heb je geen duit. De glimlach van een kind moet je beseffen dat je leeft. De glimlach